12 uur. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. IS-vrouw Ilham B. is vandaag door Nederland uit Syrië gehaald... om te voorkomen dat het strafproces tegen haar zou stoppen. Dat schrijft het kabinet in een Kamerbrief. De vrouw het Gouda wordt sinds 2016 vervolgd... omdat ze zich aansloot bij Islamitische Staat. De rechter zei vorig jaar dat het proces zou eindigen... als Nederland niet meer moeite zou doen om haar terug te halen. B. en haar twee kinderen zaten in een Koerdisch gevangenenkamp. Er is ook een derde kind meegenomen uit Syrië. Dat is volgens het kabinet Nederlands slachtoffer... van internationale kinderontvoering. Kamervoorzitter Bergkamp noemt de berichten over seksuele intimidatie binnen de Tweede Kamer verontrustend. NRC schreef dat PVV-Kamerlid Graus van seksuele intimidatie wordt beschuldigd door een oud-fractiemedewerker. De PVV'er spreekt de beschuldigingen tegen. Bergkamp zegt verder dat zij als voorzitter geen onderzoek kan doen. Volgens haar is dat primair in de fracties. NRC meldde ook dat toenmalig Kamervoorzitter Ariep... vanwege de kwestie persoonlijk de toegang van Graus tot het Kamergebouw heeft beperkt. Bergkamp zegt dat de PVV'er nooit formeel is geweerd. Op een zeiljacht bij Vrouwenpolder in Zeeland zijn negen illegale Albanese gevonden. De mannen waren waarschijnlijk op weg naar het Verenigd Koninkrijk. De marechaussee noemt het een bijzondere vondst. De twee Nederlandse schippers zijn aangehouden. Ze worden verdacht van mensensmokkel. In Jemen zijn zeker 17 doden gevallen bij een raketaanval in een stad die in handen is van het regeringsleger. De raket was volgens functionarissen afkomstig van de Houthi-rebellen... en zou zijn ingeslagen bij een benzinestation. Volgens de minister van Informatie zijn alle doden burgerslachtoffers. Het weer, tot besluit, het blijft droog en het koelt af naar een graad of 13. Morgen in het binnenland veel bewolking. Aan zee is het zonnig bij ongeveer 20 graden. Maandag en dinsdag weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.